Dit is Eva de Jong met het NOS-journaal. De politie heeft twee verdachten aangehouden voor de schietpartij in Amsterdam-Zuid... waarbij afgelopen dinsdag een 19-jarige rapper gewond raakte. Amsterdammers van 20 en 21 werden gistermiddag en vannacht opgepakt in Leeuwarden en Amsterdam. Volgens de politie is er waarschijnlijk geen verband met een ander schietincident op dezelfde dag... waarbij een rapper van 23 werd neergeschoten. En afgelopen nacht werd er geschoten in Amsterdam Zuidoost. Volgens het parool was het doelwit het huis van de moeder van de 23-jarige rapper. Minister De Jonge is niet van plan om leerkrachten voorrang te geven bij een coronatest. De onderwijskoepels hadden daarom gevraagd, maar volgens de jongen is het geven van prioriteit aan bepaalde beroepen moeilijk te regelen. Het heeft wel het OMT gevraagd te kijken. De afgelopen dagen hebben zich meer mensen voor een test gemeld dan het maximale aantal van 24.000, waar de GGD deze zomerperiode op had gerekend. Uit Museum Hofje van mevrouw van Aarde in Leerdam is een schilderij van Frans Hals gestolen. Het gaat om het werk Twee lachende jongens uit 1627. Het werd al twee keer eerder gestolen in 1988 en 2011 en later weer teruggevonden. De nog onbekende daders zijn volgens de politie het museum in Leerdam binnengekomen door de achterdeur te forceren. De waarde van het schilderij van Frans Hals is nog niet bekend. Volgens president Poetin staat een reservemacht van de Russische politie klaar om op te treden in Wit-Rusland. Het is nu niet nodig en ik hoop dat dat zo blijft, al dus Poetin op de Russische staatstelevisie. In Wit-Rusland wordt al weken gedemonstreerd nadat president Lukashenko, die al meer dan 25 jaar aan de macht is, was uitgeroepen tot winnaar van de presidentsverkiezingen. Er zijn veel aanwijzingen dat met de uitslag is gerommeld. Onder meer de Europese Unie erkent de uitslag niet. Het weer wisselend bewolkt met lokaal een bui bij 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht gaat het her en der regenen. Morgen trekt de regen weg en is het enige tijd droog. Later neemt de kans op buien weer toe, lokaal met onweer. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar files in Noord-Holland. Op de A5 van Amsterdam naar Hoofddorp heb je nog een kwartier op onthoud tussen afrit IJmuiden en knooppunt De Hoek.